van Kam met het NOS Journaal. In de Amerikaanse Senaat is een belangrijke stap gezet in het aannemen van een belangrijke belastingwet van president Trump. Met een nipte meerderheid stemden 51 senaatsleden voor en 49 tegen. De wet moet tot grote belastingverlagingen leiden. De regering Trump wil ook flink meer geld uitgeven aan defensie. Tegenstanders wijzen op de toename van de Amerikaanse staatsschuld... die daardoor naar verwachting met 4 biljoen dollar zal toenemen. Bij een schietpartij in Amsterdam is gisteravond een man ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer van 27 was wel aanspreekbaar. Het incident gebeurde rond 7 uur in Amsterdam-Zuidoost. Politie is op zoek naar een schutter die kort na de schietpartij in een kleine auto stapt. Een half uur eerder was er ook een andere schietpartij in Westerpark in Amsterdam. Volgens de politie was het park op dat moment vol mensen. Bij grootschalige protesten in de Servische hoofdstad Belgrado zijn tientallen mensen gearresteerd. Tienduizenden gingen de straat op om te protesteren tegen de Servische president Vucic. Demonstranten eisten opnieuw vervoegde verkiezingen. Al maandenlang wordt er regelmatig gedemonstreerd in Servië. Massale protesten begonnen in november na het instorten van een treinstation. Vijftien mensen kwamen daarbij om het leven. Volgens demonstranten kon die ramp gebeuren door de corruptie in het land. Er is ophef ontstaan over een optreden van de Britse punkgroep Bob Dylan op het festival Glastonbury. Tijdens een show die live werd uitgezonden op de BBC riep de frontman van de band Free Free Palestine... en wenste niet het Israëlische leger dood. Politie bekijkt de beelden en onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd. De Britse minister van Cultuur heeft contact gehad met de baas van de BBC... om opheldering te vragen. Tijdens het optreden waarschuwde de BBC al in beeld voor zeer grof taalgebruik. Het weer. De ochtend begint in het noorden grijs. Vanmiddag breekt op meer plaatsen de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het ook zonnig en wordt het nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door de afgesloten A10 Zuid heb je op omliggende wegen en alternatieve routes nog steeds vertraging... Op de A4 vanuit Den Haag heb je bij Amsterdam nog ruim 20 minuten tijdverlies. Op de A5 vanuit Hoofddorp is de vertraging een kwartier voor de aansluiting met de A10. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je nog 20 minuten oponthoud...